Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Techreuzen Apple, Microsoft en het moederbedrijf van Google... hebben het afgelopen kwartaal de winst en omzet flink zien stijgen. Samen kwamen ze tot een winst van bijna 45 miljard euro. En onder meer daardoor zijn de bedrijven gezamenlijk nu ruim 5 biljoen euro waard. Dat is meer dan een verdubbeling sinds het begin van de coronapandemie, 16 maanden geleden. De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden voor de mishandeling van de 14-jarige Frederik. Ze werd gisteren in Amstelveen meerdere keren in het gezicht geslagen. Kort daarvoor werd ze door een jongen gevraagd of ze een jongen of meisje was. En daarop zei ze dat dat niet uitmaakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De gemeente Rotterdam gaat in de komende weken zo'n 15 zogeheten moskito's plaatsen. Dat schrijft Omroep Rijnmond. De kastjes zenden een hoge zoomtoom uit die alleen hoorbaar is voor jongeren. De apparaatjes worden ingezet op plekken waar buurtbewoners last hebben van hangjongeren. Op een aantal plekken hangen ze al en omdat het daar goed werkt wil Rotterdam er nu meer gaan plaatsen. Waar de 15 moskito's precies komen te hangen, dat is nog niet bekend. De apparaatjes geven trouwens niet constant een hoog geluid. Ze worden alleen aangezet tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends. In Japan is dag 5 begonnen van de Olympische Spelen. Nederland heeft tot nu toe drie zilveren medailles gewonnen. Een gouden plak is nog niet veroverd. Mogelijk lukt dat deze vroege ochtend wel. Over ongeveer een kwartier beginnen de roeifinales... met daarin volop Nederlandse medaillekandidaten. Verder zwemt Arno Kamminga na vieren de halve finales van de 200 meter schoolslag. En op de judomat komen na half 5 Noël van het End en Sanne van Dijken in actie. Alle drie kanshebbers op een medaille. Net als Annemiek van Vleuten en Anna van der Brugge. Zij stappen rond 5 uur op de fiets voor de tijdritwedstrijd. Later in de ochtend is wielrenner Tom Dumoulin aan de beurt. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 15 graden en op de meeste plaatsen is het droog. Komende dag opnieuw buien verspreid over het land. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 strong I see it in a face that's turned to ice And when she smiles she shows the lines of sacrifice And now I know what they're saying As our sun begins to fade say ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. zomer is jouw keuze ZFM.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 She wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely set this bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Oh. Telling me them diamonds when she know they rhyme. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Vandross, you gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight. Me and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 set this party alright. oh. She she wasn't ready for the world to I definitely this party Yes, it will. Oh, yes, it will. Baby, am another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my I keep it pimpin' like an old man. You guess the roll with the plan, cause I'm not the number. Until the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 送的。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 we walk the line and try to see, falling behind. What closer to you. We both are here to have big fun, so let it rip. Got the mutual feeling, obviously revealing. Let me be your paper man. I love to be a joker, We both are here to have big fun.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 música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y tal